de Bruin met het NOS Journaal. Duitsland roept de leiders van de EU op om zo snel mogelijk een handelsakkoord te sluiten met de VS. In Brussel wordt erover vergaderd. President Trump dreigt Europa met importheffingen van 50% als er op 9 juli geen overeenkomst is. Gisteren dreigde Trump op de NAVO-top met extra heffingen tegen Spanje, hoewel dat volgens Brusselse regels niet kan. De Europese Unie heeft al tegenmaatregelen klaar liggen voor het geval er geen handelsakkoord met Washington komt. Een vrouw van 40 uit Wit Haren in Overijssel... die vast zat vanwege plannen voor geweld, is weer vrij. De politie pakte haar eerder deze maand op, samen met zeven anderen. De acht zouden zogenoemde soevereinen zijn... en geloven dat de overheid geen wettelijke macht over hen heeft. Volgens de politie maakten ze deel uit van een crimineel netwerk. Wat voor geweld de verdachte wilde gebruiken is onbekend. Bij huiszoekingen vond de politie wapens, munitie, mogelijke explosieven en gevaarlijke stoffen. Zes mensen zitten nu nog vast. Alle acht mensen blijven verdacht. De Zweedse crimineel Clark Olofsson is overleden. Hij werd in 1973 wereldberoemd toen hij samen met iemand anders een bank beroofde in Stockholm. Daarop volgde een gijzeling die zes dagen duurde. Tijdens die gijzeling hadden de slachtoffers een goede relatie opgebouwd met de daders. Iets wat later bekend werd als het Stockholm-syndroom. Clark Olofsson was 78 jaar. In gebieden in Amsterdam waar de maximumsnelheid omlaag ging van 50 naar 30 km per uur... daalde het aantal verkeersongelukken. Het aantal aanrijdingen met motorvoertuigen, fietsers en voetgangers daalde met 15 zegt de gemeente in een evaluatie. De aanrijdtijd van de Amsterdamse hulpdiensten bleef gelijk. Dan het weer vanavond af en toe opklaringen en plaatselijk een bui.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 een eh, beetje bezig eh, te zijn. Onder meer om het non-stop systeem weer op te tuigen. En die zal denk ik nu denken van... Maar dit is toch wel heel erg fantastisch uit het verleden. Ja, dat klopt. Want dit is Ravolva. Mensen, kent u deze nog? Ja, dat is een tijdje terug. <laughs> Ik denk wel meer dan uh, tien jaar geleden. Eh, zij waren voormalige deelnemers aan de Rob Akda Award. Zelfs nog eh, in de tijd dat eh, Marcus en ik pas begonnen in te stappen. dat is denk ik 2007, 2018 kant uit. en toen waren wij net een beetje bezig met dit programma een beetje op te richten. Dus zo lang gaat het alweer terug. Hoewel Dark Hearted Love wel van een album afkomstig is uit 2011. Dus eh, dat was al, toch al stevig in de periode dat wij weer al bezig waren. En toen hebben wij ook behoorlijk wat aandacht besteed aan uh, eh, Revolva. Ze hebben dat album eh, uitgebracht en daar stond dit nummer Dark Hard Love. En die heb ik ook meerdere malen hier laten horen. In dit tweede uur gaan wij aandacht besteden aan Nevin en haar nieuwe single Common Sense. En ik heb ook met haar gesproken. Eh, deze week. En eh, zij ehm, heeft daarvoor nog een single uitgebracht. Niet zo gek lang geleden. Feel. En dat vormt een onderdeel van. En dat ga je straks allemaal horen. Wie ook bezig is geweest dat is Banks, eh, beter bekend als Guusje Schuit. Want vorige week heeft ze nog zelfs op de vrijdag van Sneak Peek de boel aan elkaar lopen praten. Weliswaar waren dat hele korte aankondigingen, maar ze deed het heel erg leuk vond ik. Eh, en zij zelf had twee weken geleden haar ehm, release show in het patronaat. Waar onder meer bijvoorbeeld deze single eh, te horen was. Quicksand, Drag Me Down van Banks. I am tainted. love has made me We have I don't understand. We had to fake it. pretend we can make it Can we make it? I promise you I'll never love another nummers achter elkaar. Banks hoorde je daarvoor met eh, Quick. Sand Drag Me Down. Zij had haar eh, release optreden afgelopen... Nou, niet afgelopen week. Twee weken terug in eh, het patronaat. 12 juni was dat voor haar de datum. En deze voor de mensen die van de festivals houden. En ben je zelf een organisator van de festivals. Dan zou ik zeggen boek deze nou eens een keer. Want uh, deze weten toch wel eh, heel duidelijk iets eh, teweeg te brengen met hun muziek. Low Erics zijn weer helemaal terug. 2015 was een beetje, zo'n <laughs> beetje het startpunt van Low Erics. En ze bestaan inmiddels al meer dan 10 jaar volgens mij. Ik zal zomaar misschien wel een bericht krijgen van, de opper, <laughs> van, van, het opperhoofd. Dylan Zonnevan. Maar ik heb de messenger niet aanstaan. Hij zal me toch even moeten appen als hij, <laughs> als hij zit te luisteren. Maar uh, Nan is eh, het, eh, het, nummer wat ze vorige maand hebben uitgebracht. En ik voel het aan mijn water. Er komt nog meer aan van Low Edex. En ze hebben dat eigenlijk ook zelf stiekem al min of meer aangekondigd. En die, dat drietal is Dylan Zonnevan dus. Tessa Lamers, beter bekend als Lacette en Maaike van der Weijden. Dat zijn eh, de drie van Low Addicts. Goed, we gaan eh, verder met een dame die we vorige week nog zelfs live in de uitzending hebben gehad. En ik weet dat eh, collega Thomas de Jong een enorme liefhebber is van Spiegel En hier is Always Running. Oftewel een beetje de band van uh, Conrad Schilderen en zijn uh, con cornuiten. En ze komen uit Volendam. Hoe kan het ook anders? A Little Bit of You heet het eh, nummer. Of Little Bit of You, zo kan het ook. Zonder de A voor. En daarvoor hoorde je Verline met Always Running. En voluit heet zij Verline Spiegel. En toegekomen aan het gesprek wat ik eerder deze week heb opgenomen met Nevin. Uh, Nevin heet voluit Nevin Smit. En ze is ooit eens een keer hier bij ons eh, te gast eh, geweest. Maar toen kende de hele wereld eigenlijk haar nog niet eens. En dat was in de tijd van de EP V. Of VI, zoals zij dat ook eh, noemt. Ja, ik zeg wie, maar ik heb wel eens meer van die afwijkingen in dat opzicht. En dat was de reden waarom we er spraken. Of waarom ik er heb gesproken. Dat had te maken met de nieuwe single die morgen gaat verschijnen. Dat Heet Common Sense. En de aanleiding is natuurlijk duidelijk. Want die eh, single die moet natuurlijk onder de aandacht gebracht worden. Maar eerst hoor je veel, dan het gesprek. En uiteindelijk dus die nieuwe single. Dat is een beetje het verhaal van Nevin. telefoon hebben wij Nevin. En in een heel grijs verleden heeft zij ook nog eens een keer bij ons gespeeld. Maar dat is alweer behoorlijk wat jaren terug, toch, Nevin? Ja, dat is eh, drie jaar geleden. Nee, zelfs vier jaar geleden. <laughs> Ja, ja ik, ik denk zelfs nog eh, voor de pandemie zelfs nog. Dus uh, eh, kun je nagaan... Nee, nee, het was wel echt midden in de pandemie. Midden in de pandemie nog? Oh jee. <laughs> Eh, goed, eh, laten we eerst, eh, ja, voordat we beginnen met die vorige single. Um, want, want dat was eigenlijk het begin, hè? Met, met wie onder meer? De, de, vorige single? Nou, de EP. Wie heette die toch? V-I-E? Oh, ja, ja, ja. Nou ja. Dat is inderdaad het begin. als ik hierop terugkijk, denk ik ook, ach, het was, ja, eh, ik ben wel een andere kant ingegroeid muzikaal, denk ik. Maar eh, ik heb nog steeds heel veel waardering voor eh, wat ik heb gemaakt. Maar ehm, ja, het is ook wel fijn om te zien dat je op een bepaalde manier verder groeit daarin of zo. <laughs> Ja, ja. want was dat dan toch een periode waarin je eigenlijk de muzikale, of de muziek eigenlijk min of meer bij jezelf ontdekte? Sorry, wat zeg je? Uh, was dat een beetje een periode waarin jij de muziek een beetje bij jezelf begon te ontdekken? Ja, ja zeker. En ik wist, nog, ik wist echt totaal niet welke kant ik op wilde gaan. Ik weet nog wel dat ik uh, Non-Existent Springs aan het opnemen was. En dat ik er eigenlijk een soort volknummer van wilde maken. En dat is echt totaal de andere hoek ingeslagen. Maar ehm, ja, dus, uh, ja, dus zeker een eerste EP van ontdekking. En deze volgende EP die uitkomt, eh, had ik wel veel meer een idee van hoe ik het wilde laten klinken. Dus eh, ja, wat meer perspectief. <laughs> Ja, eh, vond je het ook leuk om dan op een gegeven moment een bepaalde avonturen aan te gaan in dat opzicht? Ja, zeker. Maar ik denk, ja, ik moet ook wel... ja, ik moet ervan waken dat ik zeg maar niet mezelf een soort van erg in een bepaalde hoek wil drijven of zo. Dat ik nog wel open ben voor experiment. Dat, eh, dat heb ik ook wel heel erg gemerkt met maken dus van deze tweede EP. Dat, dat ik heel erg een verwachting ervan had. Mhm. Eh, en ergens was het heel fijn om perspectief te hebben ervan. Maar eh, ja, het is ook nog steeds belangrijk om open te staan voor experimenten en spontaniteit. Dus ehm, ja, dat, eh, dat wil ik voor mijn volgende werk wel meenemen. Ja, ja eh, want eh, de eerste contouren, en dan komen we inderdaad weer op die eerdere single die jij al hebt uitgebracht. De, de contouren zijn daar eigenlijk al min of meer zichtbaar geworden met Viel. Ja, ja zeker. Ja. ja. En ja, deze tweede EP is ook echt een groot contrast. Er zijn twee nummers die zijn heel erg mellow, heel erg nou, Fuel is heel erg rustig en melancholisch. En de anderen zijn echt een stuk harder. Echt ook meer boosheid, zeg maar. Dus eh, ja, dus een soort contrast tussen verdriet en eh, boosheid. Ja, moest, moest, moest die woede er dan op een gegeven moment toch ook een beetje uit in die muziek? je wat zeggen? Moest die woede in die muziek er dan toch ook echt uit? Sorry, ik zit echt op Nou, ik ga het nog een keer vragen. Maar moest de woede die dan in je zat, eh, in de muziek er dan ook uit? Eh, hoe het er in de muziek uitziet? Ja, nee. Eh, jouw woede. Moest die dan in die muziek geuit worden? Oh, oh, oh ja, ja, ja. Ja, ik vervorm nu. ja, zeker. Ja, ik, ik zie het gewoon natuurlijk heel erg als een vorm van expressie. En ik heb deze EP gemaakt in een tijd van woede zeg maar. Ja. Dus uh, dan kom je ook de ambulance toe. Eh. <laughs> ja, het is altijd leuk als er ook nog even een hulpdienst eh, voorbij rijdt. Maar goed, we hadden het dus over de woede die je dan een plek moest geven. En daar heb je dan de muziek voor gebruikt. Ja, ja, zeker, ja. ja. Eh, als je daar nu op terugkijkt eh, eh, met, met, met dat verhaal in je achterhoofd... is dat dan een bepaalde waarde voor, die je eraan toekent in dat opzicht? Ja, ik denk wel met deze nummer dat het heel erg voor mij een soort van reality check was... van wat, ja, wat speelt er nou bij mij van binnen, maar ook een soort... Nou, dit is dan niet voor, voor de aankomende single, maar voor eh, ja, voor het nummer Grand Parade, die later dit jaar zou uitkomen, waar de EP ook naar genoemd is. Dat was wel een moment van, eh, ja, ook van closure, om het zo te zeggen. Ja. Om, omdat dat zeg maar, ja, dat is echt het eerste nummer waar ik mijn complete woede in uit. Eh, dat zal je ook wel horen. Ehm, maar ja, het was mij ook wel, ja, een moment van ja, afsluiten of zo. Ja, zoiets. Een afsluiting van een bepaalde periode, zoiets. Ja, ja. Ja, ja. want je hebt al eh, delen van, eh, van dat nieuwe werk al laten horen. Hè? onder meer bijvoorbeeld bij een nieuwe oogst, kan ik me nog herinneren, in patronaat van een, nou, wat zal het zijn, anderhalf jaar geleden zo'n beetje? Of één jaar geleden? Ja. patronaat is eh, net iets langer dan een jaar geleden, ja. ja. Ja, want daar heb je eigenlijk al een voorschot gegeven van welke muzikale richting jij eh, aan het opgegaan eh, bent. Ja, zeker. Ja, daar heb ik ook alle nummers van de EP gespeeld. Mm En eh, ja. ja, deze nummers die zijn al heel lang klaar eigenlijk. Ze zijn eigenlijk in 2022, 2023 allemaal geschreven en opgenomen. Ja. Dus het kostte even wat tijd om, het, ja, om de moed bij elkaar te rapen om het dan uiteindelijk weer eh, uit te gaan brengen. Ja. Maar, eh, nu zijn we er. Ja, eh, waar lag dat aan? Uh, lag dat aan jezelf om, om, om het nu pas uit te gaan brengen en toen nog niet? Ja, ik, ik wilde gewoon... Ik merkte bij de eerste EP dat ik het heel erg gehaast deed. Ehm, daar heb ik heel veel van geleerd. Dat dat uiteindelijk niet echt bevorderlijk is. <laughs> dus ik wilde alles gewoon echt heel rustig aanpakken met deze EP. En de juiste ja, vormgeving daaraan geven en met, de juiste, met het juiste team. En, um, ja, ik heb daar eigenlijk vorig jaar heb ik daar heel lang aan gewerkt met de videoclip. En voor deze komende single komt er ook een live video. En voor de single daarna komt er ook een live video. Uh, er zijn heel veel dingen waar ik nog aan wilde werken voordat ik het daadwerkelijk ging uitbrengen. En, eh, maar ik ben heel blij met het resultaat ik sta er nu ook volledig achter. Ja, eh, want als wij eh, praten, eh, dan is het dus nu toevallig dinsdag. Maar als we het uitzenden, is het donderdag, de 26 e juni. En de 27e komt er dus weer een nieuwe single van jou aan. Ja, ja. Common sense. Waar, eh, waar moeten we bij common sense aan denken? Bij jou of eh, zoek je het meer buiten, eh, buiten jezelf? heeft het ook met de wereld die wij nu zien aan ons voorbij trekken? Heeft het common sense daar betrekking op? Nee, common sense gaat heel erg over hoe ik omga met liefde, als het ware. ik kan heel erg ja, beknellend zijn, maar ook heel erg eh, afstand houden op hetzelfde moment. Hm. En dat eh, ja, is eh, <laughs> erg frustrerend voor zowel mij als voor de ander. en daar heb ik... daar heb ik toen een liedje over geschreven van ja, waar is ons gezonde verstand? Waarom, ja, ja. maak ik het allemaal zo moeilijk of zo? Ja. Wat ook weer bevrijdend voor jou kan werken in feite. Want anders zou je er geen liedje over maken. Ja, dus dan, dan begin ik met schrijven en dan eh, zie ik wat ik schrijf en denk ik, ah, oké, dus dat is er aan de hand. Dus ik ga eigenlijk nooit, ik begin nooit met een, nou, ik heb wel een vaag idee waar ik dan over wil schrijven, wat mijn gevoel is en dan uiteindelijk dan komen de woorden op het papier en dan denk ik, ah, dus dat is er wat er allemaal in mijn eh, onderbewustzijn aan het <laughs> spelen is. En het was voor, op dit moment was het ook wel echt even, ja, weer een reality check van oké, ja, <laughs> dat is er dus aan de hand. En, eh, maar goed, die ehm, frustratie die hoor je ook heel erg in het nummer. Eh, dit is een wat harder nummer in vergelijking met de nummers die ik al heb uitgebracht. Veel meer gitaar gedreven en eh, veel meer uithalen. Dus ik vind het ook wel een van de leukste nummers om live te spelen. Ja. <laughs> ja. Ehm, dan is natuurlijk nog de afsluitende vraag: waar kunnen ze Nevin vinden op het wereldwijde web? Waar, je het kan vinden? Ja, waar, jou, waar jij bent te vinden op het wereldwijde web. Oh, eh, ja, overal. <laughs> op de naam Nevin. Eh, ja, op alle streaming services. <laughs> op alle op YouTube, op Instagram. Eh, ja, Nevin. die streamingsdiensten met uh, speellijstjes. Nou, wij draaien het eh, gewoon met een eh, menselijke factor. Ik dus. dit was de nieuwe single Common Sense van Nevin. En daarvoor hoorde je het gesprek met haar. we hebben nog meer nieuw materiaal. Want dit heb ik koud binnen... Of wat zeg ik? Warm binnengekregen. Heet van de naald de toestemming om deze ook te laten horen. Van Judah Rivers. Morgen komt hij uit. En het nummer dat heet Wonderland. There's nothing that could console me 24-7, it can't control me So I lose myself in my tea time dreams try to get lost Can you tell me what it means? You look for the place where you can lose no one So I don't feel lost, not alone This empty house is not my home You look for the place where you can lose no one So I don't get lost on my own I need a heart that's made of stone oh, oh. find a piece of me that's deep inside Because I, I, I, I still try, try, try Still I'm lost and I don't know why, why, why You look for the place where you can lose no one So I don't feel lost, not alone This empty house is not my home You look for the place where you can lose no one So I don't get lost on my own I need a heart that's made of stone oh, oh. oh. what's always been here van de Naald is deze nieuwe single van Dakka. Zij is even ergens anders. Niet in Nederland, maar ergens anders. En eh, het nummer wat ze morgen gaat uitbrengen, dat heet egoist. Daarvoor hoorde je Judah Rivers met Wonderland. En dit is alweer van een tijdje terug, maar wel heel erg mooi om naar te luisteren. Il Miglior. Fabro Francis, album van Jacob D. Edward. in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen I'd be a singer. My Virgil's with me every step of the way. It reassures me winking Nina's the infernal judge who's standing in a crowd and watches me repent for my sins through song. death of rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave, but with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. will screech from across the street. Reassurance seeking sinners will clot my feet. Provoked by opinions I made public on their television screen. But I of rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave. But with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. history local newspaper clippings in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen I'd be a sinner. the architect. You don't understand what it feels like to play pretend. But in my defense, oh, I've tried it again and again. My brain's been playing games, and I don't wanna live like that. Oh, every day is the same, and though it isn't too late yet, I'm just a little. is yet. achter elkaar. Jacob D. Edward met Il Migliore Fabro. Francis Alban Blake. En daarachter hoorde je Iris Jean met The Architect. Die heeft vorige week haar EP eh, e ten doop gehouden. Ook met een, in combinatie met een opdracht die ze heeft uit moeten voeren van het eh, conservatorium Arnhem Waar ze nog steeds in opleiding is. En deze Emma Daniën, die komt uit Overveen. En bovendien was zij hem nog eh, vergeten te melden. Maar wij dus niet. Wij hebben hem gewoon gedraaid. Het nummer dat heet eh, Blurry. Eh, we gaan er nog eentje doen. En dat is ook eentje die vorige week bij het Sneak Peek Festival heeft opgetreden. Absurdistische stuntelpop, zoals ze dat omschrijft. Zilaida met raal. zoekende. Leg het vast, ja ze groeien we. Ik ben een bodem aan het vormen wie ik ben en wil zijn.